Uur. Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal doden na de aanvallen in de Russische Republiek Dagestan is verder opgelopen. De gouverneur van de regio meldt dat zeker 15 politiemensen, een priester en een beveiliger zijn gedood. Gewapende mannen openden gisteravond in twee steden het vuur bij kerken, een synagoge en een politiepost. De gouverneur zegt dat zes daders zijn gedood. De autoriteiten spreken van terroristische aanvallen... en hebben drie dagen van rouw afgekondigd. Het geweld is nog niet opgeëist. Bij 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten... zijn vorig jaar beveiligingsmaatregelen genomen. Ze kregen te maken met haat, intimidatie of bedreiging... zegt meldpunt Wetenschap Veilig. Het is de eerste keer dat die cijfers zijn verzameld. Het Israëlische grondoffensief in Rafah in de Gazastrook is bijna voorbij, zegt premier Netanyahu. Volgens hem loopt de fase van zware gevechten tegen Hamas op zijn eind. Netanyahu zei in een interview dat de troepen van Gaza naar het noorden worden verplaatst... om Israël te verdedigen tegen aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon. In het zuidoosten van Zwitserland is een dode gevonden na een aardverschuiving. Die ontstond na hevig noodweer. Twee mensen worden nog vermist. Er wordt naar hen gezocht met onder meer honden en helikopters... maar de hulpdiensten denken dat ze het niet hebben overleefd. Een dakloze man die in Amsterdam een gevonden portemonnee naar de politie bracht... heeft een cadeaubon en een onderscheiding gekregen. In de portemonnee zat zo'n 2000 euro. De eigenaar is nog niet gevonden. De man vond het geld in een trein waar hij naar lege blikjes zocht. Op het EK voetbal hebben Duitsland en Zwitserland gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Beide landen zijn door naar de achtste finales. In dezelfde pool maakt Hongarije ook nog kans op de volgende ronde... dankzij een 1-0 overwinning op Schotland. Het enige doelpunt werd gemaakt in de 100 minuut. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij 23 tot 26 graden.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 hebben aan zeker 15 agenten het leven gekost, meldt de gouverneur. Volgens hem hebben de gewapende mannen ook een priester en een beveiliger doodgeschoten. Door de nederlaag van Schotland gisteravond tegen Hongarije... kan Nederland vanavond al zeker zijn van een plek in de achtste finale van het EK. Als Albanië niet wint van Spanje, is Oranje zonder te spelen al geplaatst. Nederland eindigt dan minimaal als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt vandaag zonnig en droog bij 23 tot 26 graden. Morgen en woensdag wordt het nog wat warmer.